Deze verslaggever van RTV Noord weet meer over de verdachten. Ze zijn eigenlijk het brein achter de mishandelingen, pesterijen, vernederingen op dus die zorgboerderij in Wedde in Groningen. Waar meervoudige gehandicapten ja, zorg kregen. En eh, de rechter die vertelde vandaag ook wat dan die mishandelingen zijn. Nou, onder andere op een loopband zetten van een cliënt... vervolgens de handen vaststepen aan de reling en dan die loopband aanzetten. Nou, mensen werden ook onder een druppelende eh, kraan eh, gezet. De mishandelingen kwamen aan het licht na undercoverbeelden van journalist Alberto Stegenman. Een automobilist die gisteravond in Parijs inreed op een terras... deed dat misschien toch expres. Dat meldt het Franse OM. Gisteren ging de politie nog uit van een ongeluk. De auto reed met hoge snelheid in op het terras van een restaurant. Er kwam één iemand om het leven, zes anderen raakten gewond. De bestuurder is een man van 24 uit de buurt van Parijs. Hij wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. De Wegenwacht zet dit weekend extra mensen in. Bij de ANWB verwachten ze 10% extra pechmeldingen... omdat in het noorden de vakantie begint en de temperaturen flink oplopen. Vooral accu's in auto's kunnen kapot gaan door de hitte. En in de Verenigde Staten maken ze zich op voor het eerste publieke optreden van Donald Trump sinds de aanslag op de oud-president. Om steun te betuigen hebben fans, net als Trump zelf, hun oor in het verband getaped. We do it in solidarity with our president Trump because we love him, we support him 100% and we wish him well. We're helping President Trump set a new fashion statement and we're standing in solidarity with him for his wound and we just want him to know how much we love him. Trump raakte afgelopen zondag gewond aan zijn oor toen hij werd beschoten tijdens een toespraak in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Het weer vanavond klaart het op en is er nog meer zon dan nu. Morgen gaan we de zon sowieso vaker zien en wordt het ook warmer.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 Die hier ook eh, te horen is samen met Mariska Leerling van Von V. En The Cards We Draw heeft ook een aanleiding. Want op het eh, moment dat wij hier bezig zijn met de uitzending... heeft hij later nog een optreden in de Rode Remise. En op het moment dat wij dat doen is het 18 juli. Maar goed... Welkom bij deze Alternative FM. We gaan eh, gewoon eventjes eh, wat, wat dingen doen. Vandaag geen telefonische interviews. Maar wel eh, verderop in de uitzending een live optreden van Melanie Rijn. Ja, dat, zo snel kan het gaan. Daar waar zij eerst nog aan het begin van het jaar nog hier is geweest... is zij ineens voor de tweede keer. En dat iets meer dan een half jaar wat ertussen zit. Maar er is ook wel eh, aanleiding toe om daar wat over te vertellen. Dus zij gaat straks in ieder geval een aantal nummers laten horen. En natuurlijk gaan we ook met haar praten. Dan is er nog iets eh, wat ook zijn eh, schaduw vooruitwerpt. Of eigenlijk de blik vooruitwerpt. En dat heeft te maken met Pride at the Beach. En dat eh, is een evenement eh, wat eh, altijd eind juli plaatsvindt. Maar daar heeft ook, weer een, zit ook weer een verhaal. Want er is namelijk iemand die iets georganiseerd heeft... als ambassadrice van Pride at the Beach. Dat is Wendy Moore. En Wendy Moore en Friends zullen op 28 juli... een, een aantal optredens gaan doen in de protestantse kerk... En een van die vrienden van Winnie Moore is Jasja Eliane. En haar nummer, wat we eerder hebben laten horen, is dit nummer. Dat zal je weten. dancing faded in my dreams, and now you are finally found. i I'm super for mountains, I baby, don't you cry, we'll be home tonight, but someday I our worlds collide, we'll be just like a to My Our friends will catch us dancing in the rain. make you stay. En deze heer is ook eigen van de queer pop. En waarom eh, draaien we dit eh, blokje? Dat heeft alles eh, te maken dat 28 juli Pride in the Beach een bijzondere optreden is van Wendy Moore en Friends. Eh, deze Joost Lameres zit daar nog niet bij. Je weet het maar nooit. Eh, maar Jasja Eliane wel. En die heb je daarvoor eh, kunnen horen met Dat zal je weten. Overigens over Wendy Moore gesproken. Want ook haar nieuwe single ga je straks horen in deze uitzending. Heeft alles te maken met een single release die op handen is. Dus ja, wij mogen dat dan allemaal een beetje van tevoren Weglopen draaien. Maar eh, er is nog meer eh, voor die mensen die dat een beetje willen volgen. Er is ook nog een livestream. Om kwart voor twaalf zal Wendy dat ook nog speciaal laten zien en horen. Dus dan wordt de single ook echt gepresenteerd. Eh, die single die heet overigens Hooked. en dat is natuurlijk in het verhaal Wendy Moore en Friends. 28 juli, protestantse kerk in Zandvoort. Daar worden een aantal optredens gedaan als proloog eigenlijk van Pride at the Beach. Ehm, verder met eh, de muziek, want het is eh, ook wat betreft releases spitsuur. Een aantal weken geleden heeft eh, deze Teddy Mac haar EP uitgebracht. En zij komt ook naar de studio om te spelen van die EP. Lost and Found heet de EP. En die presenteert ze ook in Den Haag. En dus is dat weer alle aanleiding om het titelnummer maar eens even te laten horen. Lost and Found van Teddy Mac. It is love what made me who I am tonight. But with time. kept me down. Well, I've come so far this time. Was it all in my brain, was it just a game to begin with? I guess I never know. stop. I just stop. Hi, ik ben Scout en je gaat zo meteen luisteren naar Laatste Avond in de Club, mijn nieuwe single. Eh, het is voor mij een hele bijzondere single omdat het echt een nieuw tijdperk voor mij eh, inleidt. Eh, het is voor het eerst dat ik over iemand anders schrijf dan over mezelf. Wat in de tijd van schrijven, wat begon in maart 2023, Ehm, echt eh, iets was waar ik even vanaf wilde. Ik wilde echt bepaalde dingen van me afschrijven, juist door niet zo op mezelf te focussen. En uiteindelijk is dat dus in stilistisch oogpunt en in de tekst heel erg naar voren gekomen. Maar heb ik het wel helemaal naar mijn eigen hand weten draaien. En voelt het nu echt als een, als een scoutnummer waar ik, waar ik heel trots op ben en heel blij mee ben. En daar eh, moet ik trouwens bij zeggen dat dit voor het eerst is dat ik een nummer heb gemaakt met fantastische sessiemuzikanten. Voor, eh, hier, eerst deed ik dat altijd gewoon in mijn eentje op mijn slaapkamer. En nu heb ik met eh, Stan, Sam en Marley eh, enorm mooi, mooi samen kunnen werken. Voor hun ben ik dan ook heel erg dankbaar. het is een nummer voor als je alles even helemaal kwijt bent, letterlijk en figuurlijk. En gewoon even alleen dit moment wil voelen. Ehm, even nergens anders aan denken en gewoon gaan. Ik wil eh, daarvoor trouwens eh, ook Alt FM even heel erg bedanken. Want ze hebben nou al drie releases van mij op de radio gedraaid. En eh, nou, dat is een grote eer. Daarom wil ik dus ook hier nu zeggen waarom het echt een nieuw hoofdstuk voor mij gaat zijn. Bij deze kondig ik een nieuw album aan dat in 2025 uit gaat komen. Waar deze track een, een inleiding en voorbeeld van is. dus ik zou zeggen proef goed en ik hoop dat jullie het gaaf vinden. Dit is mijn nieuwe single Laatste avond in de club. Ze wil alleen maar dansen, alle vrienden zijn haar kwijt Voeten hebben het begrepen, in de club neemt zij haar tijd Zij geeft iedereen de kans, maar niemand houdt haar nu nog bij Ze wil altijd nog wel leven en nooit heeft ze ochtends spijt Ze wil dansen, vanavond is de allerlaatste avond in de club Ze laat alle mannen spenden, want al jaren is ze blut Wie ze meeneemt vanavond, dat wordt later pas een put Ze laat alle glazen vullen, nooit genoeg genoeg vloeibaar geluk Oh, ze is het kwijt vanavond wederom We zijn wel geen mannen, geen romkom Haar vraagt of ze straks nog even langs langskomt Enige wat ze denkt is gastrot om maar ze heeft het geflikt, ze heeft uit een break, neem nog een lik En ze heeft alles, ze geeft nu geen shit Ze neemt nu geen shit van niemand meer aan Zij wil hier langs, ze wil blijven gaan Ze wil weer dansen en blijven gaan Ze wil weer dansen en blijven gaan Want vanavond is er al vloeibaar geluk. Want niemand kent haar naam hier, niemand kent haar naam. Niemand kent haar naam hier, niemand kent haar naam. Niemand kent haar naam hier, niemand kent haar naam. Niemand kent haar naam hier, niemand kent haar naam. En daar was ik al een beetje voorbarig in. Want op een gegeven moment dacht ik van... Nou, hij eh, brengt hem op 5 juli uit. Maar op het moment dat wij dit eh, programma eh, aan het doen zijn... is het inmiddels 18 juli. En de single release van deze scout... Uh, laatste avond in de club... was of is eigenlijk gepland op 19 juli. Ja, en dan zit je twee weken van tevoren... zit je al iets weg te draaien. Nou heb ik een beetje mazzel... En is David, de man achter Scout, die zo moeilijk en die zegt... ja, oké, je mag hem gewoon eh, laten horen hoor, ik vind het prima. Dus bij deze nog een keer even onder de aandacht... want morgen komt hij echt uit, in ieder geval op uh, eh, 19 juli dus... Eh, en dan ehm, ja, is die gewoon weer beschikbaar voor iedereen op de streamingsdiensten. Daarvoor hoorde je daar Teddy Mac. En zij komt naar de studio, dat is over een week of drie, eh, komt zij hier spelen. Een aantal nummers van de EP en wellicht misschien ook nieuwe nummers. Dus dat eh, sowieso. Eh, maar straks, dan hebben wij in het volgende uur hebben wij Melanie Ryan hier in de studio. Dus die komt op herhaling, dus dat is altijd wel heel fijn. Vier nummers worden het in ieder geval, die je straks gaat horen. En er zit ook, zit ook een nummer tussen <clears throat> die min of meer een beetje centraal is als het gaat om haar documentaire... die je terug eh, kunt vinden op YouTube. Where the Journey Begin. Want dat is... Eh, begins, moet ik zeggen. Dat is hem helemaal. Eh, en daar vind je dus acht delen. Kun je dat uh, terugkijken hoe het eigenlijk min of meer daaraan toe gaat. dat is een beetje het, het verhaal. Nu tijd voor terug naar huis. En dat is van Christy. vier muren, maar dat brengt me weer terug. Terug naar mijn huis in die straat, als ik eraan denk. Als ik eraan denk vandaag, dan zie ik mezelf. Op de fiets naar huis gaan, de plek waar ik leerde. Om op eigen benen te staan, als ik eraan denk. Als ik eraan denk vandaag. Ik zoek de horizon, maar dat hoeft niet alleen. De golven dragen ons door het rood van de zee. Ga met me mee. mezelf leven zonder tijd. De zon, de zon, hij zegt me: Je hoeft niet meer te vechten, je grenzen te verleggen. Eventjes verwerken, relax. Tijd om even stil te staan. Dit is hoe je relaxt, voordat het leven verder gaat. Alles binnen handbereik, geen vreugde zonder zijn. Dus deel je zorgen met mij. Alles komt op zijn tijd. de horizon en nu Dit is het pad dat ik neem. Dit is het pad dat ik neem. Ik zoek de horizon, maar dat hoeft niet alleen. De golven dragen ons door het rood van de zee. En dat was Andro samen met eh, Julia Zara. En dat is ook een nieuwe single. Die komt ook op het eh, moment dat wij hier bezig zijn op de 18e juli eh, uit op 19 juli. Dus dat is een Nederlandstalige reggae eh, wat je hoort. En daarvoor hoorde je ook al Nederlandstalig werk. En dat was van Christy terug naar huis. Een aantal weken geleden hadden wij hier Lucie Fabienne in de studio. en Daar is inmiddels een podcast van gemaakt. En daar kan je bijkomen bij komen bij, bij Spotify. Want daar staat het op. En toen heeft zij ook akoestisch het nummer gespeeld wat we nu laten horen. En dat is dit nummer, Imposter. I can play a little guitar, but so does everyone. And I got into music college, but I think I picked the wrong one. Cause now deadlines come too soon, and I promise I'll stop this noon. But first, let me tell you what I'm thinking of. My song is not as good as yours, and I only know power chords, and I don't really listen to the indie records. call back, but that must be mistaken. I got the call back, but that must be a mistake. Why do all my melodies sound the same as all the ones I've heard on the radio today. Oh, shut up, mother, you love anything I do. Oh, and join me in this game that I always play. Say your place bij de lokale omroep van Volendam en Edam. En die wist mij te vertellen dat hij een hele muzikale buurvrouw tegenwoordig heeft. En dat schijnt dus die kleindochter te zijn van Piet Veerman. <laughs> Daar, eh, daar woont hij dus naast. Ja, nou, en Roy zelf maakt ook eh, muziek. Dus dat eh, is dan een mooie logische optelsom. Aanleiding voor dit alles heeft te maken met wat je net hebt gehoord. Lucie Fabienne met Imposter. Pride in the Beach, het komt eraan. En een van uh, de nummers die daar misschien ook uh, wel gehoord zal worden... is Elliot Boyd en zijn nieuwe single heet Artificial Bliss. in circles, violet and greenness, so oh, that I see warmth on my skin. Try to absorb, but it lays on a surface and never gets am I doing wrong? Surrounded by all that I could wish for Should elevate me more, more So I try to have some fun Cause I can create some happiness But it never lasts long It's artificial bliss Surrounding myself with friends Trying to numb the negative it's artificial, bliss. It's artificial, bliss. Oh, it's artificial, bliss. It's artificial, bliss. But there are flashes, everything's better and I'm in a world that is laughing with me Cause I kept believing and fighting a feeling stored inside try to have some fun Cause I can create some happiness But it never lasts long It's artificial Surrounding myself with friends Trying to numb the negative Avoid what I miss It's artificial bliss It's artificial bliss oh. It's artificial bliss. It's artificial bliss. oh. nummer van Esme. Dat nummer dat heet Give It More. Daarvoor hoorde je Elliot Boyd met Artificial Bliss. Een van de, winnaars eh, trouwens eh, van de Rob Agda Award van 2022. In dat jaargang heeft hij eh, die prijs ja, binnen weten te halen. Um, Esme heeft dat niet, maar Esme heeft wel een link met deze provincie trouwens. Ehm, want dan heb ik het over Noord-Holland. Want daar wordt dit verhaal gemaakt en... Eh, min of meer ook uitgezonden. Uh, eh, deze Alternative FM. En eh, ja, dat is met Manu. Daar is ze mee samengewerkt. En bovendien is het de bedoeling dat uh, Esme ook binnenkort met EP-materiaal e gaat komen. Dus dat is wat er nog aan zit te komen. Nu is het tijd voor Tuskhead. We hebben er, vorige week hebben we er al iets van laten horen. En eigenlijk is dat dan gewoon een voortzetting van het nummer... wat hij min of meer vooruit geschoven heeft. En dat nummer dat heet Maybe. lost soul, a long lost friend. What happened here right in the end? The fire's lost without a spark. Without a spark, there is no heart. Will this be the end, or maybe, maybe we can take it all? Baby, I'm waiting for your call. We all men before we break, and I promise we won't break today. Maybe we'll survive this fall, or maybe, maybe not after all. can stand steady through the storm we're in. The plants will grow, that's what I see. But the desert's all you wanna be. after all time I'm waiting for your call Maybe we can have it all If we rise up after we fall We all bend before we break And I promise we won't break today I've been crying in the arms of my mother Said I'm stuck despite putting one foot in front of the other And she told me go back to therapy And I've got my crosses my mind. I keep writing songs about it and hating every line. Cause love wasn't something I saw for myself. But she led me to believe and then left me on the shelf. And now that I look back, she's nothing I want. But now I can shake the fear that I was right. Sad. Daarvoor hoorde je Maybe van Tuskhead. Uh, eh, verder met uh, de muziek. En dat is Oliver Aaron met The Price I Pay For It. Lie more than me. Make me live. Give me company. Artificial company. Treat me like we're meant to be. Treat me like I'm your king. blonde enough, tall enough, good enough. I keep lying to myself. I will never love again. It's the price, it's the price, it's the price. It's the price, and I pay for it, baby. It's the price. It's the price. It's the price. Yeah. It's the price. It's the price. It's the price. It's the price, and I pay for it, baby. It's the price. It's the price. It's the price. I pay for it. See, in. Pictured us in sugar coated scenes. Nothing I wouldn't do. I'll pay the price to be with you. My heart is made of stone, made of stone, made of stone, made of stone. It's the price, it's the price, it's the price. price and I pay for love. So I just called to let you know I'm doing much better now that I'm far from home. It gives me all the space I need to let the wild child in me live carelessly. 21 juni, op de, de langste dag van het jaar... heeft zij eigenlijk haar album gepresenteerd. One to One, eh, Lisa Weld heet zij. En eh, dit is Wild Child. Moet je niet denken aan dat eh, nummer van de Doors. Want dat klinkt totaal anders. En zij heeft ook een eigen nummer wat Wild Child heet. Oliver Aaron hoor je ervoor met The Price I Pay For It bijna aan het eind eh, gekomen van eh, dit uur. En eh, ja, een tijdje terug was ik getuige van een, van een EP-release show van June en May. En er stond in het voorprogramma als support stond daar Misha. En die, zijn, ja, die is min of meer bekend met Mika en Julie. Volgens mij is het Julia Sabaté tegenwoordig. En ja, hij heeft uiteindelijk gekozen voor een solo carrière. En dit is het nummer wat je hoort. Little Man. you ever written in a month. It's like you're always in your bedroom, hopeless, sleeping off the dreams you used to want. She said, Oh my boy, I wanna see my child again. I miss my little man, I miss his light. The shadows in your room are ready to attack. And I'm terrified you're gonna lose the fight she said, why, why did you become the person that you always hated? Why did you paint yourself a thousand different faces and never were your own? She said, you, it's like you're trying everything to wrap yourself in nothing. Now I'm out here knocking on your door looking for something I wanna understand Oh my little man It's not gonna last forever But it'll last until it ends I know you wanna see me better Whatever it takes But it's out of your hands She said, oh my boy I wanna see my child again Don't see my little man everything I can, yeah, I look everywhere. Ain't nothing I won't do to bring him home. Oh, why? Why did you become the person that you always hated? Why did you paint yourself a thousand different faces and never wear your own? something And I out here knocking on your door looking for something I wanna understand What's wrong, my little man?